Hoeveel slachtoffers er op de grond zijn is nog niet duidelijk. Ooggetuigen melden dat het toestel een gebouw raakte en vervolgens in brand vloog. Minister Schippers roept op tot een breed offensief tegen verspilling in de zorg. Ze doet dat op een conferentie over zorg en ondersteuning in de buurt. Schippers wil onder meer de verspilling van medicijnen en verbandmiddelen tegengaan. Ook zegt ze dat zorg via internet een noodzaak is om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Bij een Amerikaanse raketaanval in Pakistan zijn 15 militanten omgekomen. De aanval werd uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje in Noord-Waziristan, dicht bij de grens met Afghanistan. Volgens sommige berichten waren er ook buitenlanders onder de doden. Gisteren voerde de VS ook al een aanval uit in Pakistan, daarbij vielen 10 doden. In Os heeft een uitslaande brand gewoed op een meubelboulevard. Het filialen van woonwarenhuizen Jusk en Leenbakker kwamen rook en vuur. De brand sloeg over naar twee andere panden. Hoe groot de schade aan de woonboulevard is, is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend waardoor het vuur is ontstaan. Het Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen president Mubarak. De Egyptische oud-dictator werd veroordeeld tot levenslang wegens het neerslaan van protesten, maar werd vrijgesproken van corruptie. Zijn twee zonen en zes hoge politiefunctionarissen gingen vrij uit. De OM wil Mubarak en zijn zonen alsnog veroordeeld zien voor corruptie. In Wassenaar is oud-politicus Jan Gmelig Meiling overleden. Hij was staatssecretaris van Defensie voor de VVD en het eerste kabinet Kok en schortte de opkomstplicht op. Daardoor worden dienstplichtigen sinds 1996 niet meer opgeroepen. Jan Gmelig Meiling is 76 jaar geworden. Het weer bewolkt vanuit het westen regen en pas later op de dag mogelijk zon. Het wordt 13 graden. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A6 Emmeloord Muiden voor Almere Buiten Oost 4 kilometer. De A7 Hoorn richting Zaandam tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend 3. Richting Amsterdam op de A8 bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. De A12 Arnhem-Utrecht bij Bunnik 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Hardingsveld Giesendam 3 kilometer. En verder naar Europoort bij knopen Vaanplein 3 kilometer. En ook nog eens 5 kilometer tussen Pennis en Spijkenisse. Richting Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam Centrum 3. A27 Breda Utrecht bij Lexmond 4.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 we be with the deal? We get insane. lost time Everybody, bring your body to love